Let op. Geld lenen kost geld. Boost Your Friday. Elke vrijdag 24 uur in de mix. Dit is de Slam Mix Marathon. Mix Marathon. Raoul Schram. Vanavond live in de Melkweg in Amsterdam. En nu live in de Slam DJ Booth. In de Mix Marathon. Shouts! ongetwijfeld van hun hit Love Tonight. Vanavond staan ze in de Melkweg in Amsterdam. En nu alvast de warm-up hier in de DJ-booth bij Slam in de Mix Marathon Als je erbij wil zijn vanavond in de Melkweg in Amsterdam... app dan even via de Slam-app. Mix Marathon plus je naam. Dus Mix Marathon plus je naam. Wie weet dat ik je zo meteen terugbel. En dan ben je er gewoon vanavond bij in de Melkweg in Amsterdam. Shows, je hoort ze een uur lang hier in de Mix Marathon. van Slam. Mooi, oh, hoe is je vrijdag? Ja, rustig, tot nu toe. Tot nu toe. Rustig, ja. Oké, wat, wat zijn je plannen voor, eh, voor het weekend? Ja, het zou wel leuk zijn als ik naar de Melkweg kon gaan natuurlijk. Nee, ik was eigenlijk sowieso van om wat te gaan doen. Oh, ja. Maar wat? Nee, dat nog niet. Ja, zeker. Ah, oké, oké, oké. Maar je hebt wel zin om wat te gaan doen? Ja, absoluut. Absoluut. Ik ga niet zitten thuis, nee. je appte net dat je geen idee had wat je nou eigenlijk moest doen... maar je appte maar gewoon eh, mixmarathon, melkweg, slam, <laughs> knuffel, Melanie. Ik eh, reken het helemaal goed. Eh, je bent erbij vanavond, plus 1 de melkweg bij Sjaus in Amsterdam. Wat leuk, ja. wat leuk. wat oh, leuk! Dus bij, deze, lekker drinken. bij deze is je rustige vrijdagavond verstoord. Ah, amazing. <laughs> <laughs> Geweldig, wat leuk, dankjewel. Veel plezier vanavond. Ja, thanks. Dankjewel. Bersen, doeg. Slam. Thank you. takes two seconds to get from the booth to the mic. Hello. Hello. So nice to be here. Good to have you here. I just noticed it's almost 10 years ago, this track. Uh, the production of the track because yes. it uh, took five years uh, to become a mega, mega, mega hit. Yeah, it, it started as an underground hit, right? Yeah, just in Melbourne, just at yeah. home, kind of a hit, but not even really. With our friends liked it, you know. Yeah, <laughs> our friends liked it. And then uh, five years later, uh, or four years later, the, uh, it became the, the, the mega hit. Yeah. All I Need. Blew up. Magic. Great story. hey, and now, you're, and now you're here, guys. Mm-hmm. Welcome in Amsterdam on a European tour. Mm-hmm. That's right. A lot of shows, a lot of live shows. Live shows. Live yeah. shows. So no DJ set, but it's a live show live, baby. Yeah, yeah okay, nice. Cool, this cool, cool. this is the only DJ set. Ah, uh, okay, nice, nice. Because uh, tonight you play Melkweg. Yeah. You ever played it before or uh, it's the first no, time? first time. You're going to come? Oh, yeah, for sure. No, I, have I've been clubbing there uh, during ADE and stuff, but okay. I never have played there, so I'm so excited. And, ah, you know, nice. it's a big live show. We've got singers, we've got saxophone, it's all our own songs. Cool. So it's magical. Okay. What can we expect from you guys the upcoming months? New music, right? Yeah, new music, but also uh, promoting this album because okay, yeah. our songs take a long time yeah, to yeah. connect. <laughs> <laughs> know. We're five so, more years, yeah. yeah. So this is actually a, a promotion tour. Precisely, yeah. but also just a showing off that we can do live, mm-hmm. you know, because we can do it. So yeah, it's some, some diff- different stuff. Mm-hmm. Cool. Good to have you guys and uh, see you tonight. Zeer Melkweg. Melkweg. Uh, voor het eerst hier eh, in de studio bij Slam. De nieuwe studio eh, in de Mixmarathon En vanavond dus te checken in de Melkweg in Amsterdam. zometeen onder andere de Mixmarathon charts. Chart.